de zand, maar komt en sluit weer zacht mijn oren. Als ik s'avonds slapen ga en even naast mijn bedje sta, dan kijk ik naar de gouden sterren stuk voor stuk. Als Klaas vaak weer komen gaat, dan is het toch geen mens meer plaats, dan klopt mijn hartje van geluk. Als ik droom, dan zie ik vaak Niet neemt mij dikwijls in mijn armen Als ik s'avonds slapen ga en even naast mijn bedje sta, dan weet ik dat ze komt zodra ik slaap. De dove veen gaat me een echte trein en papi mee kan spelen. lange doos die ik met vader wel zou moeten delen. Als ik s'avonds slapen ga en even naast mijn te staan, dan kijk ik naar de goden sterren stuk voor stuk. Als Kaas vaak weer komen gaat, dan is het toch geen wenselijk plaats en ik in de hartje van geluk. Als ik droom, dan zie ik vaak de toon. poppenhuis en ook een poppenwagen. Een speelgoed ze gaf me nog veel meer dan ik maar maatje nooit had durven vragen. Als ik s'avonds slapen ga en even naast mijn bedje staan. kom, dan zie ik vaak de toverfee. En ze niet meer.